gegeven, mededelen dat ik aan Mensa, je that you? <laughs> Oké, okay, er liggen wat gevoelens in de kluis. En de code ben ik kwijt. En de sleutel heb ik thuis. Maar ik weet niet waar dat is. En ik weet niet wat dat is. Maar volgens mij is het bij jou. Of misschien heb ik het mis. Weet niet of ik antwoord heb. Want dat licht is waar ik zei. En ik kan daar nu niet bij. Klinkt misschien een beetje gek. Ik heb niet wat je wil van mij. Ik doe ook gewoon mijn best. Ik hoop echt dat je dat ziet. Mag ik even mededelen? Mag ik even alsjeblieft? Rock it on. <laughs> Rock it on. geur van een conflict. Heb ik weer iets opgefokt? Wat heb ik nou weer geflikt? Ik bedoel het niet verkeerd, maar toch gaat het telkens mis. Druk op de verkeerde knoppen of ik druk juist helemaal niks. Ik zie juist wel alle Tuurlijk, ik ben ook niet blind, maar ik ben een enig kind. Op commando klap ik dicht. Als ik voel dat ik iets moet, dan doe ik juist helemaal niks. Maar ik ben niet meer een kind, waarom doe ik dat nog steeds? Is het taartje van het beest? again. on the beat.